De ramen van het Museum voor Realisme zijn afgeplakt. Minister Plasterk heeft beloofd dat hij zich ervoor inzet om de collectie bij elkaar te houden. Agnes Jongerius is gekozen tot machtigste vrouw van Nederland. Het maandblad Opzij koos de voorzitter van de FNV uit een lijst van 100 vrouwen. Volgens de jury durft Jongerius haar nek uit te steken en speelt ze een cruciale rol in deze tijden van economische crisis. De top 100 van invloedrijke vrouwen heeft 10 categorieën, uiteenlopend van sport en cultuur tot politiek en bedrijfsleven. Genomineerd waren onder andere Eurocommissaris Nelly Kroes, de voorzitter van NOC-NSF Erika Terpstra en de directievoorzitter van het staalbedrijf Corus, Marjan Oudeman. De chauffeur van de bus die gisteren in Spanje verongelukte met leerlingen en docenten van het Canisius College is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij blijft verdacht van dood door schuld. De man, een Nederlander, moet zich om de twee weken melden bij de Spaanse ambassade. Het kan nog maanden duren voor hij moet voorkomen. De Wereldvoetbalbond FIFA stelt een prijs in voor het mooiste doelpunt van het jaar. De prijs wordt vernoemd naar de legendarische Hongaar Ferenc Puskas... die in de jaren 50 en 60 furoren maakte bij Real Madrid en in het Hongaarse elftal. Hij overleed drie jaar geleden. Fans kunnen in de laatste twee weken van november op internet stemmen op het mooiste doelpunt. De Ferenc Puskas-prijs wordt eind dit jaar voor het eerst uitgereikt op een gala in Zwitserland. En dan wordt ook bekendgemaakt wie de titel Speler van het Jaar krijgt. Het weer morgen overdag droog met van tijd tot tijd zon.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 A small cafe, a crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore. And then the song became a sigh, forevermore became goodbye. Tell me, darling, is there still a spark or only lonely ashes of the flame we knew? Should I go on whistling in the dark? Serenade in blue. It seems like only yesterday a small cafe, a crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore. And then the song became a sigh, forevermore became goodbye. But you remained in my heart. So tell me, darling, is there still a spark? Should I go on whistling in the dark? Serenade in blue. Frank Sinatra als opener van het tweede deel van deze CFMDS Samengesteld en gepresenteerd door Hilly Jansen en Tom Hendricks. Sinatra met een bijzonder nummer, tenminste voor mij. Serenade in Blue in 1942 gecomponeerd door Harry Warren. En van jongs af heeft deze melodie mij aangesproken. Mogelijk vanwege de weemoed die erin zit. Maar heel veel mensen hebben het nummer eh, in hun repertoire opgenomen. Ik heb een aantal versies bij elkaar gezocht en zal die zo af en toe laten horen. Voor vandaag, en dan moet ik even aan de cd-speler gaan draaien. Voor vandaag heb ik een, een, uitvoering van de band van de Schotse trompetist en cornetspeler Alex Welsh. Serenade in Blue. Dat was de vervulling van een al een tijdje liggend verzoek om weer eens die altijd herkenbare en onverwoestbare Basin Street Blues te draaien. Vaak horen we dan die befaamde opname van Louis Armstrong en his All Stars met die knallende drumsolo. Maar eigenwijs als ik ben, koos ik daarom ditmaal een redelijk onbekende Basin Street Blues van bandleider en clarinetist Benny Goodman met als gastsolist trombonist Jack Teagarden. Hilly. Ja, ik ga weer de rustige kant op. Eh, ik ga naar The Nearness of You van Milt Jackson en Horace Silver. Milt Jackson op vibrafoon en Horace Silver op plink plink piano. times we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes smiling, but I can't remember. Diane Kroll. Where or When. Ik heb nooit zoveel te vertellen over een artiest. Ik vind het toch wel mooi of ik vind het niet mooi. Het is <laughs> heel simpel. Nou, wat simpel. In het eerste uur heb ik eh, eh, onder andere muziek laten horen van de Beatles... gespeeld door bekende Amerikaanse jazzmuzici. En een van degenen die eh, zich daaraan vergrepen heeft... was een van de grootste blanke Amerikaanse drummers, Buddy Rich... Hij liet oor en oog vallen op Norwegian Wood. In 1965 verscheen op het Beatle-album Rubber Soul. En twee jaar later nam Buddy Ritt het met zijn big band op. Het is een beetje rusteloos, maar ja, we zitten al in het tweede uur. het was. Het begin leek klassiek. Van jou? <laughs> <laughs> nou, het was een opvallende instrumentale uitvoering van het overbekende My Funny Valentine. Een showsong van Roger en Hart uit 1937 die een jazzstandaard is geworden. En werd gespeeld door een kwartet dat zich standaard met de klassieken bezighoudt, maar ook in de jazz zijn voetsporen heeft staan. In 1973 opgenomen in het Amerikaanse Seattle door het Kronos Quartet. My Funny Valentine. Jullie. Ik ga nu iets draaien van Melody Gardot van het album My One and Only Thrill. En wat ik zo leuk vind is, deze is een, best wel een jonge vrouw die heel volwassen al zingt en haar eigen teksten schrijft. En als je dan alleen luistert, eh, dan denk je van, hoe zou die vrouw eruit zien? Nou, je moet eens gaan kijken. Dit is echt een hele mooie, mooi plaatje, ja. hele mooie vrouw. dus of het plaatje overeenstemt, laat ik aan jou over. Maar hoe heet het nummer? Um, deep Within the Corners of My Mind. Boei. within the corners of my mind. I keep a memory of your face, and I only pull it out when I long for your embrace. deep within the corners of my mind. I'm haunted by a smile as it promises me joy, like a journey to a trial. is like a page right out of Ernest Hemingway. Though I try to fight, all the words you write leave me standing in the starring row in some tragic lover's play. But deep within the corner so of my mind. I'm praying secretly that eventually, in time, there'll be a place for you. My love, love you, you, you, you, you, you. And time, boy. I kinda feel like making all my dreams. wel show Een beetje een uh, soulnummer. Ik weet niet of je dit nog jazz kan noemen, maar ik vond wel, eh, ik vond het wel lekker eigenlijk. Dat mag jij jazz noemen. Oké. Okay. Zeg Hilly, ik hoor jou kwasten gillen. Ja, die wil, die wil, aan het werk. Ik heb nu ook een beetje schetsjes gemaakt, dus ik ga nu lekker aan de, aan de slag. Bedankt voor je inbreng. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Oké. Ja, ik was eh, dus bezig met muziek van de Beatles, die ook in de jazz wordt gespeeld. Het volgende nummer dat tot tot jazzhit werd gepromoveerd is Blackbird. In 1991 opgenomen door trompetist Wallace Roney, sopraansaxofonist Bill Pierce, pianist Mulgrew Miller en bassist Ira Coleman onder leiding van drummer Tony Williams. Blackbird singing in the dead of the night. the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing a vow that all betray. For the passions that thrill love and take you high to heaven are the passions that The light that gave you glow.